ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam daar rijdt het langzaam tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar een kwartier. A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen de A10 en Knopend Raasdorp. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A7 horen richting Zaanstad tussen de afrit Avanhoorn en Purmerend 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 richting Amsterdam tussen Assendelft en Knopend Koenplein 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Vrij lang is ook de file op de A9 vanmorgen van Alkmaar naar Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen. Het oponthoud is 20 minuten. De N247 horen richting Amsterdam tussen Edam en Monnikendam 4 kilometer met daar 10 minuten tijdverlies.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 Dat zegt het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie kunnen de jonge werkzoekenden vooral bij ondersteunende functies in de logistiek, zorg en techniek worden ingezet. De fracties van D66, VVD en CDA zijn positief over het coalitieakkoord. Over wat kleine puntjes wordt vandaag nog gesproken. Het akkoord dat volgens ingewijden aan de slag gaat heten... wordt waarschijnlijk morgen gepresenteerd. De gemeente Utrecht heeft een makelaar ingeschakeld... om de slachtoffers van de explosie van twee weken geleden... in de binnenstad aan woonruimte te helpen. Twintig mensen kunnen de komende maanden nog niet terug naar huis.